In mijn droom zal ik mij nooit vervelen. Dan bouw ik de raarste luchtkastelen. Ik neem de hele wereld in mijn handen. En ik zweef weg naar verre vreemde landen. Op de wolken ga ik in pyjama. In een uur zomaar naar je hoofd. En zo beleef ik in die kleine uren dolle, dwaze, vreemde avonturen. Maar dan die toeteraar, die man met zijn tuba van boven, die blaast. Het is even maar mijn droom met een klap uit elkaar. naar Cartagena. Voor die matador in de arena. Maar in een tel ben ik daar weer verdwenen. Want ik neem naar Mexico de benen. Speel daar trak met de indianen. Dans de cha-cha-cha met me. Zikanen. En zo die blaast. Het is even maar mijn droom met een klap uit elkaar. Ba wa wa wa wa wa wa. Wa ja wa wa wa wa wa wa ja wa wa wa wa wa. Tudu tudu